Twee uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Zaandam is een leerkracht van een basisschool op non-actief gesteld... na klachten van ouders over lijfstraffen in de klas. Volgens de ouders worden de kinderen geslagen met een stok... en zouden ze soms de lunch op de grond moeten opeten. De docenten werkt al jarenlang op de basisschool... en heeft lesgegeven aan verschillende groepen. Onderwijsorganisatie Zaan Primair zegt geschrokken te zijn van de klachten. Een extern bureau gaat de zaak nu onderzoeken. Facebook zegt dat het vier Russische en Iraanse trollennetwerken uit de lucht heeft gehaald. De netwerken zouden verkiezingen in de Verenigde Staten, Noord-Afrika en Latijns-Amerika proberen te beïnvloeden. De accounts hadden samen 340.000 volgers. Facebook heeft ook meteen een nieuwe strategie tegen politieke beïnvloeding bekendgemaakt. Het bedrijf wil transparanter worden, desinformatie verminderen en optreden tegen inmenging uit het buitenland. Ook wil Facebook duidelijker waarschuwen tegen nepnieuws. Critici vinden het beleid te mager. De democratische presidentskandidaat Warren wil Facebook daarom opbreken. De Israëlische premier Netanyahu geeft zijn poging op om een nieuwe regering te vormen. Het is de leider van de rechtse Likud-partij niet gelukt om een meerderheidscoalitie te smeden. Verwacht wordt dat nu Benny Gans, de leider van de middenpartij Blauw en Wit, het voortouw mag nemen. De formatie verloopt moeizaam omdat de parlementsverkiezingen van vorige maand geen duidelijke winnaar hebben opgeleverd. Het was de tweede keer in zes maanden tijd dat de kiezers zich mochten uitspreken. Ook na de verkiezingen in april kon er geen meerderheid worden gevormd. Tata Steel in Velsen moet bezuinigen en snijden in het personeelsbestand. Dat blijkt uit een memo aan het personeel dat in handen is van NH Nieuws. De staalgigant schrapt ook banen buiten Nederland. De vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad zegt dat het gaat om zo'n 2500 banen in Nederland, Frankrijk, Engeland en België. En dat komt neer op een kwart van alle banen bij die vestigingen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog een graad of 9.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 for happy headline news from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. hours a day. move like that.